Hallo lieve kijkbuiskindertjes, we gaan weer een gezellig liedje doen. U kent mij nog wel van de vorige keer. Dus doe even lekker mee en drink er nog eentje. Hoofd, schouders, knieën, teen, knieën, heen. Hoofd, schouders, knieën, teen, heen. Horen, horen, kun van je neus. Hoofd, schouders, knieën, heen handje omhoog. Hoor, hazenverliesje, hij, Hoor, hazenverlies. Hey, van hoor, hazenverlies, hij, Hoor, hazenverlies, hey. Even klappen nu, geloof ik, hè. Ja, klappen, ja, is blij, blij, blij. Op je bol, je ik op een kop, heen. Handjes in de hoogte, handjes in zij. Op je boosbolletje halen bij. Mag ik nog een, eentje drinken? Of eentje? Ga ik naar huis. Geef hier die fles. Oké, okay, ga je. Hoofdschouw schouw is hier te gek. Of schouw is. Drink zoiets. Of ding. En ting, maar niet een ding. Puntje van je oor. Oh, oh, hij gaat die snel. Mooi, schoon van je, puntje van je, puntje. pinkje, pinkje, Is hij voorbij? Oh, nee, hij is voorbij. Oké. Wacht erbij! het is er niet te!